is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het komt vandaag met een groot verhaal over doping. Een arts heeft aan undercover-journalisten van de krant verteld... dat hij 150 topsporters doping heeft gegeven. Volgens de Sunday Times staan er op de klantenlijst van de arts... onder andere wielrenners die de Tour de France reden... een bokskampioen, tennissers en voetballers uit de Premier League... De Britse dopingautoriteit wist volgens de krant al twee jaar van de praktijken van de arts, maar zegt in een eerste reactie dat er toen te weinig bewijs was. De Britse minister van Sport heeft een onderzoek gelast. Bij een antiterreuroperatie in het zuidoosten van Turkije zijn zeker vijf militairen en een politieagent om het leven gekomen. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Eerder deze week werden in hetzelfde gebied, in de stad Diyarbakir, zeven politieagenten gedood bij een aanslag op een politiebus. Daarbij raakten ook twintig mensen gewond. In het zuidoosten van Turkije vecht het Turkse leger al maanden tegen de Koerdische PKK. In juli werd een staakt het vuren na 2,5 jaar verbroken. Bij gevechten in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan zijn zeker 30 militairen omgekomen. Bij de gevechten tussen Armeense en Azerbeidzjaanse militairen zou ook een helikopter zijn neergehaald. Het conflict in de etnisch Armeense enclave laait de laatste tijd weer op. De Armeense president Sarkisian sprak van de zwaarste gevechten sinds de wapenstilstand. Begin jaren 90 voerden Armenië en Azerbeidzjan oorlog om Nagorno-Karabakh. In 1994 werd een bestand gesloten. Beide landen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Het weer overwegend bewolkt met verspreid kans op een bui, minima rond 11 graden. Overdag breekt de zon door. Bij een matige zuidoostelijke wind wordt het lenteweer met middagtemperaturen van 15 tot 20 graden.